Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In de provincie Groningen is vannacht weer een aardbeving geweest. Ditmaal met een kracht van 3,0 op de schaal van Richter, meldt het KNMI. Het was de zwaarste aardbeving in een half jaar. Het epicentrum lag bij Leermens, vlakbij Loppersum. Om kwart over drie kwamen er meldingen uit een ruim gebied rond Loppersum... van Delfzijl tot de stad Groningen. Op sociale media melden tientallen mensen dat hun huis stond te schudden. Justitie heeft met opzet cruciale getuigenverklaringen over een dodelijk schietincident in Irak achtergehouden, zegt advocaat Lisbeth Zegveld. In 2004 schoot een Nederlandse militair in Irak 28 keer op de auto van een man die door een wegversperring reed. De militair dacht dat Iraakse militairen ook op de auto schoten. Het OM liet de militair vrij uitgaan, maar volgens Zegveld hebben de Iraakse militairen verklaard dat ze niet hebben geschoten. Die verklaringen zouden expres zijn weggelaten uit het strafproces om de Nederlandse militair te beschermen. De Amerikaanse politie heeft 22 mensen opgepakt die op internet kinderen benaderden voor seks. Het zijn onder andere drie medewerkers van het pretpark Disney World in Florida. De 22 arrestanten werden ontdekt door agenten die zich tijdens chatsessies voordeden als kinderen. Ze werden opgepakt op het moment dat ze voor seks met een kind naar een pand kwamen dat van de politie was. De drie medewerkers van Disney World zijn geschorst. Wetenschappers hebben het DNA hersteld van een peuter uit de Clovis-cultuur... die bijna 13.000 jaar geleden begraven werd in Noord-Amerika. Volgens de wetenschappers blijkt uit het genoom van het jongetje... dat alle indianen in Midden- en Zuid-Amerika direct van zijn volk afstammen. De vondst bevestigt ook de theorie dat de indianen afstammen van volkeren... die tijdens de laatste ijstijd uit Azië zijn gekomen... Het weer. Vandaag in het noorden en westen af en toe zon. In het zuidoosten vooral bewolking en kans op regen. Er is weinig wind en het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Dit is de ANWB verkeersverwachting van woensdagavond 8 uur. Vanwege werkzaamheden gaat de A2 en 2 vannacht dicht. Vanuit België naar Maastricht. Er zijn werkzaamheden bij Maastricht. Die afsluiting is al begonnen en duurt tot donderdagochtend 6 uur. De werkzaamheden aan het spoor leveren nauwelijks vertraging op. Donderdagochtend is de kans op regen klein. De eerste files ontstaan rond 6, vooral op de wegen naar Amsterdam. Om half 9 staat er in totaal ongeveer 120 kilometer file. dat is heel normaal voor de donderdag. Ook tijdens de avondspits is er weinig kans op regen. We verwachten ongeveer 130 kilometer file. Rijkswaterstaat sluit donderdagavond de A5 af van Haarlem naar Hoofddorp.